7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus komt vanavond naar de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden... over de appjes tussen hem en burgemeester Halsema van Amsterdam. Vandaag werd het appverkeer over het verloop van de antiracisme-demonstratie op de Dam openbaar. En daaruit blijkt dat Grapperhaus Halsema aanvankelijk steunde in haar besluit... om de demonstratie niet te ontbinden toen het te druk werd. Later zei hij dat dat niet zo was. Halsema reageerde furieus en appte dat Grapperhaus haar in de kou liet staan. Het Openbaar Ministerie wil niet samenwerken met Peter R. de Vries... in zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Ridouan Taghi. Het OM zegt dat de Vries geen advocaat is... en dat hij dus de kroongetuige niet kan bijstaan. Peter de Vries hoopt dat de rechtbank deze constructie toch mogelijk maakt. De misdaadjournalist maakte vandaag op een persconferentie bekend... dat hij de vertrouwensman en woordvoerder van Nabil B. wordt. Verder wordt de nieuwe advocaat van de kroongetuige Peter Schouten. Nabil B. werd verdedigd door advocaat Dirk Wiersum... die in september werd doodgeschoten, mogelijk in opdracht van Tachi. Van de ongeveer 2700 patiënten die de afgelopen maanden op de intensive care hebben gelegen vanwege het coronavirus, heeft iets minder dan een derde het niet overleefd. Er zijn 834 IC-doden, meldt de organisatie die de opnamecijfers registreert. Uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat de eerste Nederlandse coronapatiënten al in januari klachten hadden, meldt RTL Nieuws. Voor eind februari zouden al zeker 154 mensen in Nederland hebben rondgelopen met coronagerelateerde klachten.